Zes uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De piloten van Transavia gaan morgenochtend staken. Van 6 tot 12 uur leggen zij het werk neer, zegt de pilotenvakbond. Dan staan in totaal 30 vluchten gepland, de meeste vanaf Schiphol. Volgens de bond zal hooguit een handjevol vliegtuigen nog opstijgen... omdat niet alle piloten meedoen. Toch kunnen duizenden passagiers niet vertrekken... en dat terwijl een deel van het land krokusvakantie heeft... De Transavia-piloten willen een hoger salaris, maar eisen vooral dat hun roosters minder vaak op het laatste moment worden aangepast. De luchtverkeersleiding van de Koninklijke Luchtmacht kampt met een groot personeelstekort. Daardoor kunnen wettelijke taken niet altijd meer goed worden uitgevoerd, zeggen luchtverkeersleiders tegen de NOS en het blijkt ook uit interne documenten. Er zijn nog geen onveilige situaties geweest, maar worden wel risico's genomen. Zo blijft het luchtruim soms s'nachts gesloten, waardoor traumaheli's niet kunnen opstijgen. En al kunnen F-16's maar beperkt oefenen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif vindt dat Israël een buitensporig agressief beleid voert tegen de buurlanden Syrië en Libanon door regelmatig binnen te vallen met gevechtsvliegtuigen. Hij zei dat op de veiligheidsconferentie in München, waar de Israëlische premier Netanyahu vanmorgen een stuk van een naar eigen zeggen Iraanse drone liet zien. Volgens Netanyahu is de Iraanse drone vorige week neergeschoten boven Israëlisch grondgebied. De Israëlische premier sprak van een Iraanse daad van agressie. de Zwitserse tennisser Roger Federer heeft voor de derde keer het tennistoernooi van Rotterdam gewonnen. Hij was in de finale in twee sets te sterk voor de Rus Dimitrov. Het werd twee keer 6-2. Vrijdag heroverde de 36-jarige Federer de nummer 1 positie van de wereldranglijst... door zijn overwinning op Robin Haase in de kwartfinale van het toernooi. Hij voerde die lijst voor het laatst eind 2012 aan. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later kan het in het noordwesten licht regenen. In het oosten vriest het licht.